Jelle Visser met het NOS-journaal. Het kan dagen tot weken duren voordat het schip bij het Suezkanaal is vlot getrokken. Dat zei Boskale-stopman Peter Berdowski in Nieuwsuur. Een team van Boskalis is onderweg om te helpen bij de berging. Het Suezkanaal in Egypte is sinds gisteren geblokkeerd... door het 400 meter lange containerschip Ever Given. Volgeladen met 20.000 containers. De Boskalis-topman vergelijkt de situatie met een hele zware walvis op het strand. Aan beide kanten van het kanaal zijn inmiddels opstoppingen van containerschepen ontstaan. Agenten van de Rotterdamse politie hebben zich in 2018 kwetsend uitgelaten... over de moord op de 16-jarige scholieren Humaira, meldt NRC. In een interne appgroep werd er gezegd dat er weer een Turk minder is. Het meisje werd doodgeschoten bij haar school door haar ex-vriend. De man is inmiddels veroordeeld tot 14 jaar cel en tbs. De racistische en kwetsende appberichten door Rotterdamse agenten kwamen al eerder naar buiten. Nu zeggen politiebronnen tegen NRC dat het ook over de moord op Humaira ging. Inmiddels hebben vijf agenten een berisping gekregen. In verschillende landen zijn leden van de Chinese minderheid, de Oeigoeren, aangevallen door hackers uit China. Dat heeft Facebook bekendgemaakt. Het zou gaan om Oeigoeren in China zelf, maar ook in onder andere Turkije, Australië en de VS. De hackers creëerden nepaccounts en websites om toegang te krijgen tot computers en mobiele telefoons. Onder de 500 slachtoffers zijn Oeigoerse activisten, journalisten en dissidenten. De Oeigoeren, een islamitische minderheid, worden volgens mensenrechtenorganisaties in China massaal opgesloten in straf- en detentiekampen. En binnen het buiten het CDA is een steuncampagne op gang gekomen voor Kamerlid Pieter Omzicht. De nummer 2 van het CDA is overwerkt en zit ziek thuis. De afgelopen dagen zou er sprake zijn geweest van een fluistercampagne om hem te beschadigen. Verschillende CDA-afdelingen zijn een kaartenactie gestart om hem te steunen. En dan het weer. Vannacht kan er een bui vallen. In het noordwesten kans op mist.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 would not been two weeks from shore, when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman comes, to bring her sugar and tea. yo this beat that's got me hooked.